Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump en Kamala Harris... maken zich op voor hun laatste verkiezingsbijeenkomst. Trump spreekt in de komende uren nog in Grand Rapids in de staat Michigan. Hij sloot ook zijn vorige presidentscampagnes daar af. Harris is op weg naar Philadelphia in Pennsylvania. Daar deelt ze het podium onder andere met Lady Gaga... Zowel Michigan als Pennsylvania is een van de belangrijkste onbesliste staten... waar zowel Trump als Harris nog kans maakt op de overwinning. Noord-Korea heeft korte afstandsraketten afgevuurd richting het oosten... melden Zuid-Korea en Japan. Tokio zegt dat er zeker zeven projectielen zo'n 400 kilometer vlogen... en landen in de zee tussen het Koreaanse schiereiland en Japan. Vanuit Pyongyang is er nog niet op de berichten over de rakettest gereageerd. Enkele dagen geleden overzag de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un... nog een testvlucht van een nieuwe intercontinentale raket. Volgens Zuid-Korea probeert het noorden met de raketlanceringen... in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen... de aandacht van Washington te trekken. Voor ongeveer een derde van de mensen in de bijstand is het niet realistisch dat ze ooit een betaalde baan krijgen. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw onderzoek. Volgens het SCP is er een grote groep bijstandsgerechtigden... die wel naar betaald werk kan worden begeleid... zoals is geregeld in de participatiewet. Maar voor een derde van de mensen in de bijstand is dat geen haalbare kaart. Ze kunnen soms wel vrijwilligerswerk doen... of op een andere manier participeren in de samenleving. Ook adviseert het SCP dat zij ondersteuning krijgen... voor een betere kwaliteit van leven. Het weer. In het zuidwesten komt plaatselijk dichte mist voor. In Zeeland en Brabant geldt daarom code geel.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 This is the moment, this is the hour when I can open tomorrow like a flower, and with my hand too everything I planned to fulfill my grand design. See all my stars align. This is the moment, my final turn.